Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De arts die in New York werd behandeld voor ebola is genezen en mag het ziekenhuis verlaten. De 33-jarige man zat sinds eind oktober in quarantaine nadat bij hem de ziekte was vastgesteld. Hij had het virus opgelopen toen hij voor Artsen zonder Grenzen in Guinea ebola-patiënten behandelde. De vrees bestond dat hij in New York nog veel andere mensen had behandeld omdat hij onder meer nog was gaan sporten. Zijn verloofde en twee van zijn vrienden werden korte tijd in isolatie gezet, maar uiteindelijk bleek de arts niemand anders te hebben besmet. Ebola heeft tot nu toe het leven gekost aan bijna 5000 mensen. Het overgrote deel daarvan kwam uit Guinea, Liberia en Sierra Leone. Koning Willem-Alexander noemt de herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van vlucht MH17 gistermiddag zeer emotioneel. Hij was met koningin Maxima en prinses Beatrix bij de bijeenkomst in de Rai. De koning schrijft op de Facebookpagina van het Koninklijk Huis dat hij met grote ontroering luisterde naar de nabestaanden van de slachtoffers. Ook bedankt hij de familie, vrienden en betrokkenen die hen helpen het verlies te verwerken. De Belgische politicus Jean-Charles Luperteau is opgestapt na beschuldigingen van een zedenmisdrijf. Belgische media zeggen dat hij als potloodventer minderjarigen heeft lastiggevallen. Na vier aanklachten liet justitie zijn huis doorzoeken. Hij is nog niet officieel aangeklaagd. Na de inval nam Luperto ontslag als burgemeester van een Waalse gemeente... en als voorzitter van het parlement van Wallonië. Hij gold als een reizende ster in de Waalse politiek. Luperto benadrukt dat hij met zijn opstappen geen schuld bekent dan dat hij zich zal verdedigen. Zijn advocaat spreekt er schande van dat er details zijn gelekt naar de pers. Het weer droog met brede opklaringen en minima van 3 tot 6 graden. Plaatselijk kans op vorst aan de grond en mogelijk nevel of een mistbank. In de loop van de ochtend overwegend droog met geregeld zon. Het wordt 11 tot 14 graden en s'avonds mogelijk regen.